Lot Lewin met het NOS Journaal. Justitie mag miljoenen in beslag genomen berichten gaan gebruiken als bewijs in strafzaken. Dat blijkt uit een uitspraak tegen een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Een deel van het bewijs tegen hem is afkomstig uit ruim 3,5 miljoen versleutelde berichten die de politie vorig jaar heeft gekraakt. Sindsdien is strafzaak na strafzaak begonnen met bewijs uit die berichten. Het OM verwacht dat de ontsleutelde communicatie kan worden gebruikt om tientallen zaken op te lossen die te maken hebben met liquidaties, drugshandel en andere zware criminaliteit. De NAVO zet druk op Nederland om meer geld voor defensie uit te trekken. De anderhalf miljard euro die het kabinet uittrekt is niet genoeg om aan de afgesproken 2% van het bruto binnenlands product te komen. Dat zegt NAVO-topman Stoltenberg. De politie heeft in ruim een jaar tijd 46 meldingen ontvangen van mensen die het gevoel hadden dat ze etnisch zijn geprofileerd bij een controle. Sinds eind 2016 kan daar met een speciale app een melding van worden gemaakt. Volgens de politie is 46 relatief weinig in vergelijking met de tienduizenden controles per jaar. Waarschijnlijk dienen niet alle gedupeerden een klacht in. 40% van de wethouders die in 2014 begon... heeft het einde van de amstermijn niet gehaald. Dat blijkt uit onderzoek voor het tijdschrift Binnenlands Bestuur. In bijna de helft van de gevallen kwam dat door een politieke vertrouwensbreuk. In totaal haalden 612 wethouders de eindstreep niet. In de Randstad en Noord-Brabant maakten de meeste wethouders hun termijn niet af. In Noord- en Zuid-Holland zat maar een kwart van de colleges de rit helemaal uit. Acht mensen die via sociale media politieagenten en boswachters in de Oostvaardersplassen belaagden, hebben boetes gekregen. Ze waren boos omdat de grote grazers niet werden bijgevoerd, ondanks de winterkou. De acht maakten zich schuldig aan belediging, bedreiging of smaad. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen opnieuw zonnig. Aan de kust en in het noorden wordt het 20 graden. In de rest van het land kan het 25 graden worden.